Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de Engelse Zuid... De Engelse reddingsbrigade denkt dat de zwemmers last hadden van een sterke stroming. Een officiële waarschuwing was er niet. En gisteren was de tot nu toe warmste dag van het jaar in Engeland. De stranden waren daardoor overvol. De bevolking van Colombia mag zich op 2 oktober uitspreken in een referendum over het vredesakkoord tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Als de Colombianen instemmen komt er een definitief eind aan een strijd van meer dan 50 jaar... die in ongeveer 220.000 mensen het leven heeft gekost. Lea Bouwmeester stopt als Tweede Kamerlid. Ze stelt zich niet voor de PvdA beschikbaar voor de verkiezingen in maart. Een bouwmeester van 36 zegt dat ze iets nieuws wil gaan doen... en daarom uit de politiek stapt. Ze zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Een man uit de Amerikaanse staat Georgia moet 40 jaar de cel in voor de mishandeling van een homostel. Hij goot kokend water over de twee mannen die op dat moment lagen te slapen. Ze liepen ernstige brandwonden op en moesten op sommige plekken een nieuwe huid krijgen. volgens de man gedroeg het homostel zich niet respectvol. Paisley Park, het landgoed van Prince, gaat vanaf 6 oktober open voor het publiek. Fans van de overleden zanger kunnen dan onder meer de opnamestudio zien... waar Prince de meeste van zijn hits heeft opgenomen of geproduceerd. Het beheer van Paisley Park zal worden gedaan door hetzelfde bedrijf... dat ook verantwoordelijk is voor Graceland, het landgoed van Elvis Presley. Het weer nog, koelt niet verder af dan een graad of 17.